Twee uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. De geplande bezuinigingen bij het Nederlands Forensisch Instituut brengen de opsporing niet in gevaar. Op een hoorzitting in de Tweede Kamer zei NFI-directeur Wortjes dat hij geld wil besparen door oudere technieken te schrappen. Het gaat om verf, haar en handschriftonderzoek. Volgens Wortjes wordt DNA-onderzoek steeds belangrijker. Als voorbeeld noemde hij de afpersing van John en Linda de Mol. De afperser liep tegen de lamp door het DNA-spoor op de gebak. In Bangladesh is een cementfabriek ingestort en gevreesd voordat er 100 mensen zijn bedolven. Enkele doden zijn inmiddels onder het puin vandaan gehaald. Het ongeluk gebeurde in een havenstad 300 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Dhaka. Over de oorzaak is nog weinig bekend. Volgens media in Bangladesh werd er onderhoud aan de cementfabriek gepleegd. De Nederlandse tv-producent Talpa wordt overgenomen door het Britse mediabedrijf ITV. In eerste instantie betaalt ITV 500 miljoen euro. Dat bedrag kan oplopen tot 1,1 miljard. Talpa is van John de Mol en het bedrijf is vooral bekend van programma's als The Voice en Utopia. Het heeft 75 shows lopen in meer dan 180 landen. Voor het eerst in acht jaar heeft Israël weer groente geïmporteerd uit de Gazastrook. Na de machtsovername door Hamas in Gaza verbood Israël die import. De maatregel is nu versoepeld onder internationale druk. In totaal wil Israël maandelijks maximaal 1200 ton groente en fruit uit Gaza invoeren. De Palestijnen zijn blij met de versoepeling, maar benadrukken dat ze vroeger maandelijks drie keer zoveel aan Israël verkochten. Friesland Campina heeft vorig jaar veel last gehad van de Russische boycott van Europese zuivel. Door de boycott liep Friesland Campina 80 miljoen euro mis aan omzet. Staat in de jaarcijfers, maar toch is de totaalomzet licht gestegen tot ruim 11 miljard euro. Het bedrijf verkocht meer kindervoeding in China en Hongkong. Het weer, het is overal zonnig.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 De eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox, tweede jaargang nummer 14. En eh, op de kabel kunt u ons beluisteren via 104.5 in de ether op 106.9. En via het internet op zfm-live. En mijn naam is Hart van der Meer. Afgelopen twee uur heeft u weer kunnen genieten van ZFM Lunch met Ruud en Dolly. En de komende twee uur met Bart van der Meer. Heerlijke muziek. Het lijkt wel pakjesavond, maar dan overdag. De eerste twee uur eh, zijn voor mij. Veel plezier ermee. Me cry when you goodbye. a shame? My feel like rain. you said we'll part in that shame. My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. she'll that. waren ze de Beatles van uh, hun LP With the Beatles uit 1963. Compositie van Chuck Berry, gezongen door George Harrison. Roll Over Beethoven. En we begonnen met Fats met Ain't That Shame uit 1955. Voordat Elvis bekend werd, buiten Tupelo en uh, omgeving... had hij een triootje samen met Bill Black en Scotty Moore. En eh, toen kregen ze een nieuw contract en Elvis verdiende miljoenen. En Bill en Scotty nog niet eens een promiel daarvan. Toen zijn ze maar voor zichzelf begonnen. Toen haalden ze DJ Fontana erbij en eh, was de Bill Black combo gevormd. Ze hadden een hit in 1960 met White Silver Sands. Black Combo en White Silver Sands uit 1960. Zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 12 maart 1965. Vier nieuwe binnenkomers. En de eerste komt binnen op 37. Cliff Richard en The Minute You're Gone. The Minute You're Gone. 37 Cliff Richard en eh, The Minute You're Gone op 12 eh, maart 1965. Nieuw op 32 The Moody Blues, het nummer I Don't Want To Go On Without You... was al eerder uitgebracht door de, de, de, Drifters... <laughs> en later ook opgenomen door The Searchers. Maar hier staan de Moody's op 32 eh, met I Don't Want To Go On Without You. give up. in het eh, pre-Justin Hayward tijdperk. Dat was de stem van Danny Lane, leadzanger van de Moody Blues. I Don't Want To Go On Without You, nieuw op 37. En op 32 Elvis Presley en die wordt eh, onder andere begeleid door Scotty Moore... en DJ Fontana en ook Floyd Kramer en Boots Randolph. Nieuw op 30 Do the Clam uit de film Harem's Scarum. Everybody gather around and listen to that bongo sound. Grab the first one in your reach. Now we're gonna shake the beach. Yeah, yeah. can not get your heart to spin on the outside looking in. Moon ain't gonna last all night. Well, let's work up an appetite. Do the clam, do the clam. We'll grab your backward baby by the hand, turn and tease, hug and squeeze. Dig right in and do the climb. Listen to those happy feet. Those happy feet. Ain't you glad that you found out, you what the clown is all about? Ja, het is genoeg zo, jongens. Even een kleine correctie. Het was niet Herb Karen, maar Girl Happy waar eh, dit nummer uitkwam. Do the Clam, nieuw op 32 en eh, nieuw op 30. De eerste dame in eh, deze nieuwkomerslijst. Nieuw op 30, Petula Clark, I Know a Place. Every day when the the shop and the store, put the lock on the door. Just get away where your worries won't find you. If you like, well, I'll tell you more. Don't let the day get the better of you. When the evening comes, there's so much to do. You better put on your best and wear a smile. Just come along with me. Oh, Cause the beat is the greatest thing De opvolger van eh, Downtown, dat was Petula Clark en I Know A Place. Nieuw op 30 op 12 maart 1965. En de hoogste nieuwe binnenkomer, dat is dan natuurlijk de klapper van de week. En daar komt hij. De klapper van de week, week, week. Nieuw op 13, de klapper van de week. Dat waren de Searchers, we noemden ze al eerder. Met eh, hun grote hit Goodbye My Love. We verplaatsen ons even in de tijdmachine naar het jaar 1956. That's what they tell me. That's what they say. It only hurts for a little while. Then all your heartaches will pass away. It's so easy to be smart with somebody else's heart. But I don't know how to stop forgetting you. What can I do? It only hurts for a little while. That's what they tell me. Just wait and see. till you come back to me. It's so easy to be smart with somebody else's heart. But I don't know how to start forgetting you. What can I do? It only hurts for a little while. That's what they tell me. Just wait and see. 50 klanken van de Ames Brothers. It only hurts for a little while. Uh, fraaie klanken, ook in 1971 voor de Marmalade.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 This is the way she blows her cares away. Do what do I, do what do that day? This is the way she blows her cares away. My little one must be tired with all the fun and games you've had today. I lie awake and dream about you and what you'll be when you're as old as me. She sings this little song that flows along, it's quite a song. Know she's gonna be as free as yesterday. And I know in my mind It's gonna be that way Ooh, what do I Ooh, what do I This is the way she blows her cares away Ooh, what do I Ooh, what This is the way she blows her cares away jaar en het was de Marmalade met My Little One. Tijd voor de tip van Willem. En normaal heeft hij melodieuze nummers met mooie muziek, goede stemmen. Maar vandaag gaan we even rampetampen, dus eh, riemen vast. Hier is Rocking All Over The World, een compositie van John Fogerty. En eh, het wordt gespeeld door Status Quo. De tip, de tip van Willem. Hmm? music, more music, more music. Emotions, dat waren de Rolling Stones met een eh, compositie van Mick en Keith. We gaan eh, luisteren naar Aretha Franklin. Voordat ze wereldberoemd werd, had ze al twee LP's eh, achter haar naam staan. De tweede LP samen met die Ray Bryant combo werd opgenomen in 1960 en uitgebracht in 61. En toen ze nog niet beroemd was, kon ze al behoorlijk goed uit de voeten met haar stem. Hier is ze met Love is the Only Thing. the only thing that matters at all. After all. is the only thing that matters at all. After all, mm, is Aretha Franklin met de Ray Bryant combo. En van haar tweede LP uh, eh, zong ze Love is the Only Thing. We gaan naar het jaar 1960 en eh, de heer Phil Spector heeft met dit nummer ook iets te doen gehad. Hij produceerde het namelijk uh, speciaal op aanvraag van de zanger Ray Peterson. Die kennen we van twee nummers, Tell Laura I Love Her en deze Corina Corina. I love Corina. and I pray every night she'll learn to love me too. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, I love you so. Oh, little darling, where you been so long? little darling, where you been so long? I ain't had no loving since you've been Sophia George die werd geboren in 1964 op Jamaica. En daar scoorde ze in de jaren 80 heel veel grote hits. Alleen wij moesten het doen met eh, maar één nummer uit 1985... wat wereldwijd succes kreeg. Girly Girly. girly whirly. Young man, you too girly girl girly. You just a flash, flashy girly whirly. Him have wanna go to school, one one fool, fool him have wanna every time he say she think a she rude. One she a nurse, she say a ah, she come first. The other night them going out, them pick a new purse.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 En ehm, The Glory of Love. Ja, eh, de laatste plaat alweer voor dit eerste uur. En die komt van Cathy Lester. Het origineel Love Letters. Volgende week draai ik de versie van eh, Bill Wyman en The Rhythm Kings. Maar dit is het origineel van Cathy Lester. Love letter straight from your heart. Keep us so near. the name the name seconden voordat eh, het nieuws en de berichten komen. En daarna zijn we bij u terug. Dit zijn eh, de Booker T en de MG's met de Soul Limbo.